Laura wil in elk geval wachten tot juni, omdat het nu slecht weer is en er nog veel geregeld moet worden. In augustus werd Laura door de rechter onder toezicht gesteld. Eind deze week wordt besloten of die maatregel wordt opgeheven. Op de Amsterdamse effectenbeurs is het aandeel ING hard onderuit gegaan. ING verloor 18% en sloot op 9,56 euro. Beleggers zijn geschrokken van de aangekondigde uitgifte van aandelen om staatssteun terug te kunnen betalen. Ook zijn beleggers onzeker over de gevolgen van de splitsing van het bedrijf. ING gaat de verzekeringstak afstoten. Een journaliste die in Saoedi-Arabië was veroordeeld tot zweepslagen hoeft haar straf niet te ondergaan. Koning Abdullah heeft gezegd dat ze de zweepslagen niet krijgt. De vrouw van 22 werd zaterdag veroordeeld tot 60 zweepslagen. Ze zou hebben meegewerkt aan een tv-programma van een Libanese omroep die vanuit Saoedi-Arabië uitzendt. Daarin vertelde de man openlijk over zijn seksleven. Hij werd eerder al veroordeeld tot vijf jaar cel en duizend zweepslagen. De veroordeling van de journalisten leidde internationaal tot veel kritiek. De Noorse douane heeft een man aangehouden die probeerde om 14 slangen en 10 hagedissen het land in te smokkelen. Hij had de reptielen aan zijn lichaam vastgeplakt. De slangen zaten opgerold in sokken die hij met tape aan zijn bovenlijf had vastgemaakt. Aan zijn benen zaten doosjes met erin de hagedissen. De Noorse douaniers werden achterdochtig toen ze in de bagage van de man een vogelspin vonden. Ze besloten hem te fouilleren en ontdekten toen dat zijn hele lichaam vol zat met uitheemse dieren. De smokkelaar van 22 gaf als verklaring dat hij nu eenmaal gek is op reptielen. Het weer vanavond en vannacht wordt het bijna overal droog en klaart het soms op. Morgen en de dagen daarna droog en 14 tot 16 graden.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 dat is ook de titel van dit nummer. Alan Clark, hij bracht het uit op een, uh, eh, dubbelaar, een cd en dvd. En hij noemde het Live It Out. En dit kwam allemaal uit uh, eh, 2008, eh, eind 2008, begin 2009.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 film. De tekenfilm Aladdin, Aladdin's Team was dit. A Whole New World. En hij deed het samen met eh, Regina Bell. En op dezezelfde cd staat nog zo'n duet op. Een hele mooi duet. Ook van een uh, avondvullende tekenfilm. En dan heb ik het over The Beauty and the Beast. Ik weet het is ook een gewone film geweest. Het is een musical geweest. Maar dit vond ik misschien toch wel het mooiste. Hij doet het samen met Celine Dion. true as it can be. cd, zei ik al. De cd van Pibo Bryson, Through the Fire. En daar staan dus twee tracks op van uh, avondvullende tekenfilms van, eh, van Disney onder andere. Ik keek ondertussen ook eens even op de site van, eh, van deze dame, van Celine Dion. En dan denk ik bij mezelf van wat een carrière heeft die dame achter de rug. Het is allemaal veel te veel om dat in, in een paar seconden samen te vatten hoor. Misschien dat ik nog wel eens een keer een, een special ga wijden aan die Celine Dion. Harder dan ik kan hebben van de formatie Bluff is dit. Het is ook alweer een eh, aantal jaren oud. Heeft inmiddels alweer eh, een nieuwe cd. Wat? Twee nieuwe cd's uitgebracht, die formatie hoor. Je buien maken vlekken op mijn hagelwit humeur. Ik heb mijn handen op je heupen, maar mijn hoofd bij de deur. Ze zeggen dat het werkt. Ik heb het geprobeerd. Maar hoe ik het ook wend of keer, een huis beschermt niet meer. Het regent harder dan ik heb. plaatje bluff nog eh, met de oude drummer die helaas bij een motorongeluk is omgekomen. En dit is Rutja Kort van de CD Hartslag. Drijfzand. Volkomen onverwacht, ik smal toen ik je zag. Je geeft de wereld gevoel dat ik leef, maar ik heb je toch verteld dat er iemand is aan wie ik veel geef. Vriendinnen zeggen het, je speelt wel met vuur. Maar één seconde zonder jou lijkt een uur. Het gras is altijd groener aan de overkant. Ik loop op drijfzand. Drijfzand op drijfzand. Drijfzand. Oeh, hoe ver moet ik nu gaan? Hoe weet ik waar ik nu sta? Ik maak een doolhof van mijn gevoel. Iemand waar ik van hou, zet ik op het spel voor jou. Zo is de liefde toch never bedoeld. heet dit liedje ook, hè? Van de cd Hartslag, geschreven door Fluitsma en van Tijn. U weet wel, die van 15 eh, miljoen mensen. Nou, misschien is dit wel een van de 15 miljoen liedjes die zij samen geschreven hebben. En dit is dan weer geschreven door Eubank, Russell en Koreneef. Ze schreven het voor eh, Marco Borsato... Nooit meer morgen. En hij had de eerste in Rosso concerten. Als er nooit meer een morgen zou zijn En de zon viel in slaap met de maan Heb je enig idee wat het met je zou doen Als je nog maar een dag zou bestaan zou je hart zich weer vullen met vuur van de eeuwige schaamte bevrijd. Kijk je niet meer benauwd naar de klok aan de muur, kwam je los uit de greep van de tijd. Zouden zorgen niet langer je leven bepalen? En had je voor angst geen ontzag? Als je held of heldin van je eigen verhalen, al was het dan maar voor een dag. Zou de toekomst niet langer je denken beheersen en leefde je voor het moment? Met een luisterend oor voor het kind in jezelf zou je eindelijk weer zijn wie je bent. We verbannen de dromen naar morgen en later, maar doet het je stiekem geen pijn? Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou, als er nooit meer een morgen zou dan pas zou doen wat je altijd al wou als er nooit Hij had de eerste in Rosso en daarna volgende er nog drie met onder andere eentje van... Lionel Richie. En natuurlijk moest hij dit ook zingen, hè? samen met alle dames daar in het Gelderdoom in Arnhem. Het was een heel bombastisch optreden, maar Harry alleen met piano... Lady, I'm your knight and shining armor and I love you.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 I'm so lost in your love. And oh, girl, we belong together. my soul. Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear like our love achter de piano was het iedere keer perfect om naar te luisteren. Maar als hij daar met zijn hele orkest stond, dan was het af en toe een beetje te bombastisch, een beetje te luid, een beetje te hard. En denk nou niet toch, daar zit weer zo'n oude die niet tegen geweld kan. Nou, ik kan heel goed geweld hebben, maar dan moet het ook wel gewoon heel goed blijven klinken. En dat deed het niet, want eh, de stem van, eh, van die Lionel Richie en van zijn eh, backing vocalisten, die verzopen gewoon af en toe in het geluid. En toen hij dit nummer eh, zong, toen dacht ik bij mezelf van ja, dit was mooi. Totdat het orkest inzette. Thought that I was doing fine. Thought that time had changed your picture from my mind. So many times. But my heart was finally strong. Now I find this heart of mine was so wrong. I thought I'd finally learn to get on with my life. Then it all comes. my mind. But every time I do, I hear your voice. So many days I thought that I could love again. But any fool in love would know that's all pretend. always seem to find your way back in my dreams, and I can't break free. I hear your voice, your voice, your voice, the way it used to do. I feel. every time I do, I hear your voice. You know I tried so many times just to forget you. I've tried to walk away from you. Oh, girl, it's just no use. I hear your voice. Your voice. voorstellen hoe dat het publiek dan helemaal uit zijn dak gaat... als er zoiets gezongen wordt met zo'n prachtige stem door Lionel Richie. En natuurlijk was ik ook bij het uh, in Rosso van Paul de Leeuw. En hij deed het, mag ik rustig zeggen, natuurlijk op zijn eigen wijze manier. Dames en heren, eh, het is leuk. Er zijn eh, tijdens de uitzending ontzettend veel telefoontjes eh, geweest. En er was een verzoekje van mensen. En die mensen ook heel erg bedanken die thuis nu kijken en mij gebeld hebben.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 Weet je wat ik graag zou willen zijn? Een bloemetjesgordijn. Bloemetjes bloemetjesgordijn. Van plafond tot aan het raamkozijn. Een bloem, bloem, bloem, bloem, bloemetjesgordijn. Zie me lekker hangen in het zonnelicht. gordijn. Er staat een paard in de gang. Er staat een paard in de gang. Er staat een paard in de gang bij buurvrouw Janssen? Er staat een paard in de gang. Er staat een paard in de gang bij buurvrouw Jansen. became, became, became, became, Jesus. Give this up there. En ik laat deze cd van Paul de Leeuw gewoon nog even doordraaien hoor. I'm so glad to be here. I'm one of the last blues singers. And I come directly from the United States of America. And it's really proud to be here in Holland. I like to be here in the beautiful city of Rotterdam. And I'm being the fine arts and I was the only one. But I like to be here. You know, I'm one of the famous last blues singers from the United States of America. <laughs> I was born in Massachusetts. I lived for seven years in Connecticut. And now I'm here in the proudly city of Rotterdam, the Luxor Theater. With my own piano player, and I, I, I'm proud to be here, you know. You know, I know a lot of Dutch people here, a lot, a lot of other Dutch blues singers like, uh, what's his name, Peter Koelewijn. beautiful song, uh, Come From The Roof Off. And I don't know, the other blues singer, what's his name, Ari Ribbons. It's very nice. This beautiful blues, the Polonaiser Hollandaise, by walk Links Afro, like that, I like that. And your own lady of the blues, your own Billy Holiday was the name, Connie bars with beautiful song, I Gave You Rosie, My Rosie, and the other song was called Shocky from the Corner. And I'm proud to sing a special blues for you. It's one of the last blues that was sung by the slaves in America this last masturbation's blues. And the slaves sang, sing, sing that after work. They went to their beds and they masturbated like shit. It all started in one little cabin, the cabin of Uncle Tom. I like to sing that masturbation song special for you in my own piano player, Birdie Stemper. alright, alright, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Whoa. Oh, yeah. days of firestar. Ooh, that is the firestar. That is the firestar. Ooh, that is the firestar. That is the firestar. Ooh, En zo klim ik naar boven. Allemaal. Zie wel, ik kan het nou. Deze vuist op deze vuist, deze vuist deze vuist. En zo klim ik naar boven. Als kind zat ik voor de tv. En zong ik met de dieren mee. De dieren zongen erop los in dat grote fabeltjesbos. Want daar zat op zijn gemak meneer de uil op een grote tak. En zo rond een uur of zeven kwamen alle dieren tot leven. De uil zat op die grote tak een beetje te uilenbalken. En alle dieren van het grote Luxor fabeltjesbos zongen meneer de Uyl op hun allervriendelijkst en allercharmantst toe. Hallo meneer de Uyl. Nou, jongens, moet luisteren. Het zou, dit, is, dit komt een beetje à la boerenopstand 1996 over. Dus wat sympathiek als kind ook, hè. Hallo meneer de Ja, fabeltjesland. uit de fabeltjeskrant. Wat daarin staat precies vermeld, wat de Telegraaf ons niet vertelt. Echt waar. la guerre qui triste toi. C'est l'amour qui t'a perdu. C'est Fratran et qui le mère, C'est Tralasso et qui la pu. croix et qui terre. J'ai croix et qui la mort. C'est pourtant les filles très chez moi. J'ai grand et qui t'attend Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Car 30 de vie d'à quoi, Louis. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade, je suis Joseph Guy. Rêtre à la croix, la blouson, la blouson, le tigre. C'est le blouson, le tigre, qu'on a le Je suis malade, je suis malade. Je suis malade, la croix, la fille, la croque à cadeau. Je suis malade. Je suis malade. Non, je ne rien rien. Et les bus privé bientôt. Dat is allemaal afkomstig van de cd Encore van Paul de Leeuw. Nee, dat heeft hij nou allemaal niet precies gedaan tijdens in Rosso met Paul de Leeuw, maar zo kwam het allemaal wel over. En nu, tijdens dat ik dit opneem, staat daar in het Gelderdoom weer een dame. Een oudere dame werd nog op tv gezegd. En dat klopt natuurlijk, want dit is Diana Ross. En dit zal ze zeker zingen. Ik ben benieuwd of eh, de tweede avond net zo druk is als de eerste avond. Want ik heb begrepen dat het niet helemaal uitverkocht is geweest. En als u deze tonen hoort, dan denkt u meteen... Hey, Kissing a Fool. Zou dat van George Michael zijn? Dat is wel het origineel, maar dit is Michael Bublé. You are far When I could have been your star You listen to people who scared you to death and from my heart. Strange that you were strong enough to even make a start. You'll never find the peace of mind till you listen to your heart. People, you can never change the way they feel. Better let them do just what they will, for they will, if you let them steal your heart from you. People will always make a lover feel a fool, but you knew I loved. we could have shown them all. was wrong enough to think you'd love me too. You must have been kissing a fool. You must have been kissing a fool. You must have been kissing. a fool. Ik zie het gebeuren dat eh, mensen uit Europa naar Amerika vertrekken om het daar helemaal te gaan maken in de muziek. John Meldrum is net het tegenovergestelde. Hij komt officieel uit Cleveland, Ohio in Amerika, maar hij zei eh, zo'n tien jaar geleden van ik ga het eens in Europa proberen. Hij is verhuisd naar Parijs en heeft daar de ene grote artiest na de andere begeleid op zijn basgitaar. Daarna is hij voor zichzelf begonnen met eh, wat singer-songwriter muziek te maken. En dan vooral in de blues scene. Long Live Love, zo heet de cd die hij pas geleden, nou ja, pas geleden, in 2005 heeft uitgebracht. You've got to pay your dues For the right to sing the blues You've got to pay the price paradise. Oh, yeah. So you really wanna be a star? You say you're gonna show the world you play guitar. Well, it's only love and sacrifice. If you're gonna pay your dues and sing the blues in paradise been so strong. You've been singing your whole life long, and still you say a prayer to climb that stair. Oh, yeah. So you really wanna be a star. You say you're gonna show the world play guitar. Well, it's only love and sacrifice. If you're gonna pay your dues and sing the blues in paradise, I wonder why, why all these people try. gonna show the world you play guitar. Well, it's only love and sacrifice. If you're gonna pay your dues and sing the blues in paradise, you'll be a star. Say you're gonna show the world you play guitar. pay your dues de lagere school ook die verplichte zwemlessen mee moeten maken. Dat je bij uzelf dacht van nee, niet nog een keer hè. Eigenlijk in die, als je naar mijn leeftijd kijkt, van veel te kleine zwembroekjes daar. Die nu weer in de mode zijn. Allemaal op een rijtje. En dan naar die strenge badmeester kijken. En dan iedere keer bij jezelf denken. is een enge plastic schoenen. En ik smeek niet nog een keer. Lagen heel zwembad op en neer. En hij duwt mijn kopje onder, ik zie blauw en ik zie groen. Als ik bijna ben verdronken, zegt hij, gaan we overdoen. Als ik weer naar het zwembad toe moest, was ik totaal overstuur. Stond er maar in lichte laaien, badmeester je laatste uur. Bibberend en klappertandend moet ik in de rij gaan staan. Sta daar niet de groene schreeuwt hij, je moet de zwemles ondergaan. hij gooit me in het diepe, ik zink tot de bodem door. En ik worstel en kom boven, ogen branden van het gloor. Als ik weer naar het zwembad toe moest, was ik totaal overstuur. Stond het maar in lichte laaien, badmeester, je laatste vreugde lees ik in de plaatselijke krant. Ondanks overvloedig water is het zwembad afgebrand. De Tot zover het ritme van ZFM.